uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Vannacht is hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. Russische troepen beschoten de centrale en daarop brak brand uit. Aanvankelijk werd gemeld dat een van de zes reactoren was geraakt. Later werd gemeld dat het om een trainingscomplex ging. Er zijn geen verhoogde stralingsniveaus gemeten. De veiligheid is op dit moment gegarandeerd, zegt de gouverneur van de regio Zaporizhia. De brandweer kon het vuur urenlang niet blussen omdat de Russische beschietingen doorgingen. Pas tegen half zes plaatselijke tijd stopte het schieten en kon het vuur worden geblust. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse president Biden belde met de Oekraïense president Zelensky over de situatie. Zelensky nam ook een videoboodschap op. Daarin beschuldigde hij Rusland van nucleaire terreur. Hij riep Europa op wakker te worden en zei dat Rusland een nieuw Tsjernobyl riskeert. Zelensky belde ook met de leiders van Polen, Duitsland en het VK. De Britse premier Boris Johnson sprak van een enorm verontrustende situatie... die de veiligheid van Europa in gevaar brengt. Hij wil dat de Veiligheidsraad van de VN vandaag nog bijeenkomt. De Amerikaanse marine heeft het wrak van een neergestorte straaljager... van de bodem van de Zuid-Chinese zee gehaald... die daar in januari was neergestort... De VS wilde het toestel zo snel mogelijk weg hebben... uit vrees dat China geheime informatie aan boord van de straaljager in handen zou krijgen... maar China zegt geen interesse te hebben in het toestel. De Erasmusprijs 2022 is toegekend aan de Israëlische auteur David Grossman. Grossman is een van de bekendste schrijvers van Israël... met titels als De Uitvinder van Geheimen en Komt een paard de kroeg binnen... Zijn oeuvre en overtuigingen sluiten volgens de jury goed aan op het thema van de Erasmusprijs van dit jaar. Verbinders in een verdeelde wereld. Het weer volop zon, bij ongeveer 10 graden. Door de matige oostenwind voelt het iets kouder aan.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 Kom eh, hier, Chaggy. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na Russische beschietingen heeft vannacht brand gewoed in een trainingsgebouw... van de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. Omdat het schieten niet stopte, kon het vuur aanvankelijk niet worden geblust. De Britse premier Johnson wil dat de VN-veiligheidsraad vandaag nog bijeenkomt. De regering Biden zal de komende tijd coulant zijn voor Oekraïners die nu in de VS zijn. Ze worden niet uitgezet en krijgen automatisch een werkvisum dat 18 maanden geldig blijft. De Duitse bondskanselier Scholz heeft de oud-bondskanselier Schreuder opgeroepen... om zijn bestuursfuncties bij de Russische energiereuzen Rosneft en Gazprom neer te leggen. Schreuder weigert vooralsnog. Enkele naaste medewerkers van hem zijn daarom opgestapt. Het weer zonnig bij een graad of 10. ZFM of seven other women and they all were you. We had a round of bad romances. They always miss the mark. So close your eyes now and take your chances. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the nothing over And he left you with a broken heart was all that you've given to me.